Jelle Seubring met het NWS Journaal. De luchthaven van Hamburg is dicht vanwege een gewapende man... die met zijn auto het terrein is opgereden. Hij brak met een auto door het hek en reed een platform van de luchthaven op. De man zou al twee keer in de lucht hebben geschoten... en hij zou twee brandende flessen uit de auto hebben gegooid. In de auto van de man zit in ieder geval één kind. De politie gaat uit van een gijzelingsactie... Volgens persbureau DPA had de vrouw van de man de politie eerder geïnformeerd over een mogelijke kindvoering. Alle vluchten op de luchthaven van de Noord-Duitse stad zijn voorlopig geschrapt. De evacuaties vanuit Gaza naar Egypte zijn stopgezet... na de Israëlische aanval op een ambulance gisteren. Dat meldt het Duitse persbureau DPA... en wordt bevestigd door de Egyptische hulporganisatie Rode Halve Maan. Het besluit zou vooral Palestijnen met een buitenlands paspoort treffen... Die kunnen de Gazastrook via de grens met Egypte niet meer verlaten. Israël zegt de ambulance te hebben aangevallen... omdat er volgens het leger leden van Hamas in zaten. In Washington zijn duizenden mensen de straat op gegaan... om steun te betuigen aan de Palestijnen. Ook in andere Amerikaanse steden, zoals New York, Seattle en San Francisco... staan vandaag protesten gepland. De demonstranten roepen op tot een staakt het vuur in Gaza. De VS is de belangrijkste bondgenoot van Israël. Maar nu Israël de aanvallen op de Gazastrook opvoert... neemt de steun voor de Palestijnen toe. Voetbal AZ heeft bij Excelsior niet kunnen winnen. De nummer 2 in de eredivisie speelde gelijk. Het werd daar 1-1. Met enige moeite heeft Feyenoord in Waalwijk gewonnen van RKC. Het duel daar eindigde in 2-1. PSV is nog steeds ongeslagen in de eredivisie. De club won eerder vandaag met gemak van Heracles. Het werd daar 6-0 in Almelo. De Eindhovenaren staan ermee nog steeds bovenaan. Het weer na een tijdelijke opklaringen trekken vannacht weer buien over het land. In het westen met kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 8.